4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Griekse politieke leiders zijn het grotendeels eens over de hervormingsmaatregelen die moeten worden genomen, maar er is geen akkoord bereikt. Premier Papadimos zei dat er op één punt geen overeenstemming is. Hij zei niet welk. Er zou een verschil van mening zijn over de pensioenen. Vandaag is er een ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën over de situatie in Griekenland. De Europese Centrale Bank, de EU en het IMF eisen strenge bezuinigingen. De honger in Zuid-Soedan is sinds de onafhankelijkheid van het land een half jaar geleden toegenomen. Volgens twee VN-organisaties dreigen 4,7 miljoen Zuid-Soedanezen dit jaar niet genoeg te eten te krijgen. Vorig jaar waren dat er 3,3 miljoen. Dat melden het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. In Zuid-Soedan dreigt geregeld honger, maar de situatie is nu nog ernstiger geworden. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zegt VN-secretaris Ban Ki-moon, die een gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban noemde het rampzalig dat de VN-veiligheidsraad niet tot overeenstemming is gekomen. Het uitblijven van consensus binnen de raad heeft Syrië volgens de VN-chef aangemoedigd om de oorlog tegen zijn eigen volk te verhevigen. Hij waarschuwde dat het land afglijdt naar een burgeroorlog. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat gisteren de zwaarste bombardementen waren tot nu toe. Er zouden moordbrigades van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten te doden.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 waarin ze de hitparade hebben gehaald in 1960... De Charels, die wel worden beschouwd als de allereerste medegroep... Eh, in de geschiedenis van de popmuziek. Voorlopers van de Supremes, Martha en de Vandellas, de Dolly Dots... En toen ik dat zo lastig toen dacht, toen dacht ik bij mezelf... op dit moment heb je zoiets niet. Een medegroep. Tenminste, ik heb erover na zitten te denken. De hitparade uh, is wel nagelopen. Nou, op dit moment is het er niet. Nou, het zal wel weer eens een keer terugkomen. Het zijn van die eh, tijdverschijnselen. De Shirelles, maar daar blijf ik dan nog even bij stilstaan... vanwege het feit dat zij in 1960 eh, de eerste medegroep waren in de geschiedenis. Vier meiden waren het die elkaar hebben leren kennen op de middelbare school. You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again. De Charwells, je hoorde ze eerst met Foolish Little Girl... en vervolgens met eh, Soldier Boy. Ja, dat was ook iets in de jaren zestig. Toen werden er een, eh, behoorlijk aantal liedjes geschreven... die gingen over het eh, leven van de soldaat. soms werden liedjes gezongen door de achterblijvende partij. In dit geval de Charwells, die... Ja, die hun geliefde die verplicht in dienst moest toch misten. En van de andere kant had je ook de hoofdpersoon die het vaderland moest dienen. En die liedjes zongen over zijn positie. Denk maar aan Elvis Presley met uh, eh, Moussi Den. En in Nederland had je natuurlijk Joop de Knecht met Ik sta op wacht. Dat had je dus in de jaren 60 inderdaad. Dat soort eh, liedjes. Solder Boy hoorde de Cheryls. allemaal uit het begin van de jaren 60. En dat uh, naar aanleiding van het feit dat de allereerste hit van de Charels... Will You Love Me Tomorrow was een compositie van Jerry Goffin. En Carole King, de eerste hit zo'n beetje voor dit tweetal... En dat draaien we dan vooral omdat Carol King vandaag 70 jaar wordt. Deze dame die nu bezongen wordt, die was afgelopen week ook in het nieuws. En zij wordt nu bezongen door Nat King Cole. Zij hangt in het Louvre. binnenkort komt ook een kopie van haar in het Louvre te hangen. Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die Just a cold and lonely, lovely work of art. tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa. Mona De Mona Lisa, hier bezongen door Nat King Cole uit 1957. En de, de tekening, de schilderij van de Mona Lisa... dat hangt, zoals je ongetwijfeld weet, in het eh, Louvre in Parijs. En afgelopen week werd bekend, dat heb je ongetwijfeld ook weer meegekregen... dat er een eh, kopie is opgedoken in het Prado in Madrid, het museum daar. Nou, het is niet helemaal een kopie, want eh, men heeft... waarvan men dacht dat het een kopie was onderzocht, wetenschappelijk onderzocht. En ehm, met een zeer grote waarschijnlijkheid is het eh, schilderij dat in het Prado is gevonden... zo'n beetje tegelijkertijd getekend met dat van Leonardo da Vinci... wat in het Louvre hangt. En wat in het Prado in ehm, Madrid is gevonden... dat is dan waarschijnlijk geschilderd door een leerling van Leonardo da Vinci. Nou, het gaat gebeuren. Binnenkort gaat uh, de een jongste vinding van Madrid naar het Louvre toe. En de twee schilderijen zullen dan naast elkaar gehangen worden. Het is interessant om te zien, want het eh, schilderij van die leerling van eh, Leonardo da Vinci... dat ziet er beter uit, dat is beter geconserveerd gebleven... en daardoor zijn de kleuren ook beter te zien. De Mona Lisa die in het Louvre hangt, die kan niet meer gerestaureerd worden... want het schilderij is in een dermate slechte staat... dat elke aanraking eh, met het doek eh, meteen tot verpulvering zou leiden. Dus vandaar dat eh, die doeken naast elkaar gehangen zou worden. Dan kan je inderdaad het verschil zien. En inmiddels zijn er op internet ook al eh, afbeeldingen naast elkaar te zien... zodat het eh, verschil in kleuren goed te zien is tussen de originele Mona Lisa van Leonardo da Vinci... en die Mona Lisa die gemaakt is door een leerling van hem. En dat doen we trouwens ook denken aan die keer dat ik in Louvre was... om te gaan kijken naar de Mona Lisa. Nou, ik ben niet ver gekomen. <laughs> het hangt in een zaal. Nou, groot zal die zaal zijn? Eh, ik schat zo'n 30, eh, 40 bij 15 eh, meter, die oppervlakte. En dan in het verlengde daarvan dan hangt daar op ooghoogte de Mona Lisa. Dus je moet er op je tenen staan om iets te kunnen opvangen van de glimlach van de Mona Lisa. En wat ik wel helemaal komisch vond, dat er een heleboel Japanners waren die maakte geen foto's van het schilderij, maar een videotape. Yeah, my river running high. river running high. Jackie Lee op dit moment gecoverd. 12 januari jongsleden door Triggerfinger. De Belgische band die eh, de 12 januari te gast was op de vroege ochtend... in het ochtendprogramma van Giel. En uit het grote Giel-archief komt ook deze opname. Van de afgelopen maandag. Elske van der Wal die maakte daar toen haar opwachting.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 dat van eh, origine afkomstig is van eh, Jason Mraz... die daar op dit moment een hit mee heeft. En Elske de is zong dat afgelopen maandag... in de vroege ochtend bij uh, het ochtendprogramma van Giel Belen. Reclame televisie is altijd een mooi moment om lekker te gaan zappen. Maar af en toe dan blijf je hangen bij beelden, maar af en toe dan blijf je ook hangen omdat je denkt... hé, hey, wat hoor ik daar voor een bekende gouden ouwe? Zo ook bij David Beckham, die met ontbloot bovenlijf in zwart-wit tegenwoordig in de reclame-tv te zien is. En op de achtergrond hoor je dan deze muziek. Muziek uit de jaren 60. Met de stem van Eric Burden, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meet has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone. understood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. 1965. Deze versie van Don't Let Me Be Misunderstood... gebruikt bij de onderbroekenreclame van de firma H&M... waarin David Beckham zich hult. En dat is dan regelmatig op de reclametelevisie te zien. Maar dan hoor je in ieder geval deze vrije muziek van de Animals. Don't Let Me Be Misunderstood. Er is ook een andere versie van, of liever zegt, zijn twee andere versies van... die eh, behoorlijk bekend zijn. Er is een hele fraaie van Nina Simone... En een gruwelijke van Santa Esmeralda. Maar dit was dan de bekendste versie uit 1965 van eh, Eric Burden en The Animals. Nog een liedje dat afgelopen week opviel tijdens de reclame op de televisie. En dat heeft dan weer te maken met luchtjes, luchtjes. <laughs> Toen hoorde ik ineens eh, een liedje dat bekend is geworden door eh, Blondie. Sunday Girl. Sunday Girl, Jorda Blondie. Bilingual in het Frans en in het Engels met Sunday Girl. En dat eh, Sunday Girl van Blondie dat wordt gebruikt in een tv-commercial van de parfumfirma Nina Ricci. Wat je in die eh, commercial hoort trouwens, dat is niet de versie van Blondie. Al doet u er in eerste instantie wel op uh, aan denken. Maar het wordt gezongen door de dame die dan ook door het beeld huppelt. En dat is Ene Florrie. Die heeft in het verleden ook wel eens eh, platen gemaakt. Maar naast het maken van platen eh, is ze dan ook eh, als model aanwezig... op de set van die commercial die gebracht wordt door de Geurenfirma. Dat zover dan aandacht voor de muziek gebruikt in commercials de afgelopen weken. Zo dadelijk, dan is het de hoogste tijd voor het leukst uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je kan weer gaan luisteren naar de columns, uitgesproken door Martijn Koning en Wim Daniels. Verder is er het cabaret met onder andere Dolph Jansen. En er is ook het optreden van Esther Groenenberg. Dat was dan namelijk de muzikale gast afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Maar voordat je Martijn Koning hoort, laat ik je nog even genieten van Tom Waits. Dat is altijd genieten, Tom Waits. Dit is uit 1985 wat je van hem hoort. Je kent het er ook van Rod Stewart, Downtown Train. the in Yes, I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard break out of their little worlds. Will you wave your hand and the sky of a wil ik even melden dat dit de eerste keer wordt dat ik mijn column doe... terwijl ik heel nodig moet urineren. Dus het zal wat sneller gaan dan normaal. Het zal wel eh, door de kou komen. Want het is eindelijk winter. Nederland is weer voor eventjes helemaal blank. Ik bedoel wit, bedekt met sneeuw. Leuk, je mag geruststellen dat ik een voorstander ben van sneeuw. Op een paar na heb ik ook alleen maar fijne herinneringen aan sneeuw. Ik weet nog goed hoe mijn oudste broer me leerde hoe ik engelen in de sneeuw kon maken. Dan smeet hij me op de grond en drukte mijn gezicht er heel lang in ik geniet elk jaar weer van die paar dagjes sneeuw. En zoals altijd zijn er dan hier en daar wat kleine probleempjes. Vooral met vervoer, snelwegen slippen dicht, treinen komen niet meer vooruit... en je pizza is drie kwartier te laat. De NS heeft natuurlijk weer het meeste last van het barre winterweer. Ze hebben de normale dienstregeling aangepast... en zijn direct overgegaan op het speciale totale chaosrooster ondanks dat doen ze alles wat in de macht is om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. De intercities worden bij stops vaker schoongemaakt en onder alle sprinters zijn sneeuwschoenen gezet. Alles voor de reiziger. De NS verzekerde zelfs dat treinen door zullen rijden tot iedereen thuis is. Wilders twitterde meteen dat Mauro dan meteen door de NS naar zijn eigen land kan worden teruggestuurd. Premier Rutte wilde niet op de zoveelste tweet van Geert een reactie geven... maar merkte wel op dat de verslaggeefster lekkere tweeten had. Mark en Geert Mark en Geert zijn vrienden voor het leven. Ik zie zo voor me dat ze met z'n tweetjes ergens in een achtertuintje samen een sneeuwpop maken. En dat Mark dan een gevat grapje maakt door te zeggen dat de pop niet de ogen of de neus... maar in ieder geval wel het haar van Frits Wester heeft. Mark en Geert zijn buddies. Mark zal Geert nooit van Facebook verwijderen. Wat trouwens de beursvloer opgaat. En zal Facebook hetzelfde lot ondergaan als Ajax... met de beursgang Goudenbergen in het verschiet... maar op het eind wil niemand meer vriendjes met elkaar zijn. Ze zouden bij Ajax het dak van de arena moeten openzetten... en een paar uur later met een sneeuwballengevecht... definitief moeten besluiten wie de baas is. En je zal zien dat sneeuw verbroedert. Die heerlijke sneeuw. Ik hou van sneeuw. Sneeuw voor president. Eigenlijk is het enige vervelende aan sneeuw... is dat het dan ook heel glad en soms knettertje koud is. En ik ben in principe tegen bond, maar met deze temperaturen doe ik dus echt wel een das om als ik mijn burg verlaat. <laughs> Overal is het koud. Eigenlijk stellen onze weerprobleempjes niets voor vergeleken met het buitenland. In de Oekraïne en omringende landen vriezen honderden mensen dood... en in België gaat het niet zo goed met mannekepis. Het is zo koud dat mannekepis tijdelijk niet kan plassen. Door de vrieskou hebben de Belgische autoriteiten... de vochtvoorziening van het beeldje afgesloten... nadat ze uiteraard eerst hadden geprobeerd er een klein knoopje in te leggen. En dat is dikke pech voor meneertje Pis. Want als iets leuk is, dan is het wel plassen in de sneeuw. Het is toch fantastisch om je naam te schrijven in de sneeuw? Bij het KNMI noemen ze dat code geel. Wat zou manneke Pis graag zijn, zijn naam in de sneeuw willen pissen? Hij moet ook heel vaak. Hij zou hele verhalen in de sneeuw kunnen maken. Het is ook de enige manier voor hem om te communiceren. Ik weet zeker dat hij meteen zou schrijven... of iemand hem alsjeblieft even een broek aan kan doen of zoiets. Manneke Pis is al zo'n 500 jaar oud. En de Belgen vinden hem een held. Ik vind het meer een soort bronzen Benjamin Button met een blaasprobleem. En je hebt ook een mannelijke pisse dropje. En het is wel een van mijn lievelingsdropjes, maar toch ben ik altijd meteen het hoofdje eraf. Dat is heel vreemd. Maar goed, beste mensen, ik zou graag nog uren en uren je door willen horen, Maar ik moet nu echt heel nodig buiten mijn naam in de sneeuw zetten. Dank u wel. Ze strooien zout al het witte wordt grijs en het water kwam tot stilstand in ijs. Ik vergis en vergeet namen en tijd. Een leven opgebouwd, maar alles kwijt. Mijn ogen zijn goed zo lang met de seizoenen mee. Het zal wel winter zijn, het zal wel winter zijn. Want de lente is roze, de herfst geel en rood. Het zal wel winter zijn, het zal wel winter zijn. De zomer het laatste seizoen. kou weer in te gaan, mag ik u AOW-leeftijd gaat omhoog. En dat is veel kritiek. Maar er zijn ook mensen die juist voor zijn. Die zelfs vinden dat de AOW-leeftijd nog een stuk hoger kan. En een van die mensen is bij mij aangeschoven. Dat is de heer Van Kemmenaar. Welkom. Ja, dankjewel, eh, Dolf. Dankjewel. Uh, meneer Van Kemmenaar, u bent voor. Ik ben heel erg voor, absoluut. U absoluut. heeft, zelfs een, u heeft een, een arbeidsbureau voor hoogbejaarde mensen. Ja, absoluut. Arbeidsbureau De Laatste Loodjes. Ja. ik weet dat het kan. Ik weet dat die ouders er plezier aan beleven. Dus ik zeg, hop, die oude handen uit die retro mouwen. Kom op. Ja, Geef eh, geeft u eens een, een, een, voorbeeld. Nou, meneer Wolters, 94, heeft Parkinson. Maar dan wel met een hoofdletter T van tering, want een Parkinson. Ik, ik geloof dat hij iets van 400 bewegingen per minuut haalt. Ja, dat is veel. Maar die meneer werkt dus nog. Ja hoor, ik heb hem een sammerbal in zijn hand gestopt. Tamboerijn in zijn broek en hem maar. Hij speelt nou vier avonden per week in een semi-professionele salsa band. Oké. U heeft eh, tot mijn vreugde ook wat mensen meegenomen die bij uw arbeidsbureau zijn ingeschreven. Wie is, eh, wie is eh, dit bijvoorbeeld? dit is Herman van Beuningen. Dunne teringleier, kut! Ja, Herman heeft op zijn 68 e Gilles de Tourette gekregen. Het was op een gegeven moment alleen nog maar kut en tering en homo hè, bij meneer Van Beuningen. Toch, meneer Van Beuningen? Kut, kut, motherfucker, kut. Ja, oké. Ehm, wat doet meneer Van Beuningen op dit moment? Nou, we hebben er een beat onder gezet en het verkopen als een tierenlier. kut, tierenlijn, kut, tierenlijn, kut, poep, eet, klootzak, kut, tierenlijn, kut, tierenlijn. Ja, dat klinkt inderdaad hartstikke lekker. nou. Eh, dan heb ik hier eh, iemand naast mij. Dat is, eh, ik, ben, ik ben 88 jaar, Dolf. Ja, leuk. Wat, wat doet u? Ik zit achter de geraniums. Kijk, niet iedereen is aan het werk. Je hebt ja, 2,35 de stuk, 4 voor een tientje. Wat zegt ze nou? Ik zeg 2,35 de stuk, 4 voor een tientje. Ja, maar dan, maar dan zijn ze per stuk goedkoper dan met z'n vieren. Ja, hallo, voor mijn pensioen moet ik het niet hebben, hè? Oké, eh, en dat is? dit is uh, Rinus, die zit daar, dat is Rinus. Ja, en u bent? Rinus, dat zegt hij toch net? Ja, <laughs> ja ik bedoel, hoe, hoe, hoe oud bent u? 78 eh, jaar. En u, u mankeert, nou ja, zo te zien, helemaal niks volgens mij, toch? Ja, maar moet je kijken, man. Ik heb kalknagels. En niet zo'n zo beetje ook, zie je dat? Allebei mijn voeten. Kut, kut, kut. Ja, <laughs> ja, dank u. ja, u heeft inderdaad, dus geen fris praatje, behoorlijke kalknagels. Waar bent u werkzaam, als ik vragen mag? Ik trek lijnen op het voetbalveld. Nou, goed. En we hebben ook nog een... Eh, ja, dat is Rieders, hè? Rieders zit eh, terreinknecht. Ja. Ja, we hebben ook nog een man die, eh, ja. hoe zeg ik dat, die zit een beetje voor zich uit te staren en te kwijlen. En ik, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik ken hem niet. Dat is Felix. Oh, oké, nou. Ja. ja. Nou, is ook nog wel werk dus. Mooi. Uh, geweldig. Meneer Van Kemmenaar, eh, maar er zijn toch ook bejaarden, bejaarden die nog, nog, nog minder kunnen? Ja, klopt, klopt. We hebben ook iemand, die is hier nu niet. Dat is echt helemaal niks meer. Die heeft amper hersenactiviteit, nauwelijks pols. Die is eigenlijk eh, ja, klinisch dood. Ja, maar ik neem, neem toch aan dat die niet meer werkt? Jawel. En, en waar werkt die dan? Informatievoorziening, NS. Dank u wel. Dank u wel. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground. And I won't back down. Hey, baby. There ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. Ik stapte vanmorgen rond half negen in de Intercity die me van Eindhoven naar Utrecht zou brengen. Het was de Intercity die vanuit Maastricht kwam. Toen ik goed en wel zat en mijn boterhammenzakje al had opengemaakt... werd omgeroepen dat de trein om zou draaien. Een trein die omdraait. Dat scenario kende ik nog niet. Maar ik moest er in ieder geval uit. Er was een wisselstoring tussen Eindhoven en Den Bosch. Maar er zou nog wel een sprinter rijden. Ik naar de sprinter. Ja, we gaan naar Den Bosch, zei de conductrice. En dan pak je daar de Intercity naar Utrecht. Maar twee stations voor Den Bosch en Bokstel ging ook de sprinter toch niet meer verder. Vijf minuten gewacht, tien minuten, twintig minuten. Met een paar mensen een taxi gebeld. Er bleken wel taxis te zijn, maar geen chauffeurs. Toen kwam daar opeens vanuit het niets een buurtbusje aanrijden. De chauffeur zei dat hij naar Den Bosch ging. Officieel mochten er acht passagiers in het busje. Maar uiteindelijk zaten we met 23 mensen in. Zeven Duitsers die ook nog mee wilden, konden niet meer mee. Twintig minuten later waren we in een bos. Daar hoorde ik een mannelijke omroepstem zeggen dat er geen treinverkeer mogelijk was naar Utrecht. Maar nog een minuut later hoorde ik een vrouwelijke omroepstem zeggen dat er vanaf spoor 4 een trein naar Utrecht zou gaan. Ik naar die trein. Maar in plaats van dat er mensen instapten, stapten er mensen uit. Hij gaat niet, zeiden ze. Maar in de trein zelf liep een conductrice die zei dat hij wel zou gaan. En hij ging inderdaad bijna leeg. Maar maar kort voor Geldermalsen werd er omgeroepen dat er een nieuwe verstoring op het baanvak was opgetreden. Geldermalsen was het eindstation. U wordt verzocht vriendelijk uit te stappen, riep de conductrice om. Meestal zegt een conducteur, u wordt vriendelijk verzocht uit te stappen. Maar deze zei, u wordt verzocht vriendelijk uit te stappen. Dat viel niet mee. Het station van Geldermalsen ligt in een desolaat gebied. Als je daar om je heen krijgt, krijg je niet de indruk dat je er ooit zonder trein nog weg zult komen. Maar ik moest weg, spijkers met koppen wachten. En weer werd ik, werd ik gered door een buurtbusje. Dat ging niet naar Utrecht, maar de chauffeur wilde me wel afzetten bij de oprit naar de A2, zodat ik verder kon liften. Ik was nu de enige passagier in het busje en ik hoefde niet eens te betalen. Tien minuten later stond ik langs de A2. De derde auto stopte al voor me. Zo wanhopig zag ik er blijkbaar uit. Het was de familie Haantjes uit Reden. Meneer Haantjes was jarig, maar ze waren nu bezig om een half dozijn gestrande familieleden weg te brengen of op te halen. Er zat al iemand in de auto die naar Utrecht moest. Daar moest ik dus ook heen. De familie Haantjes heeft me hier zelfs tot aan de deur voor spijkers met koppen afgezet. Dat ik hier nu ben, dank ik dus aan de familie Haantjes uit Reden... en aan twee buurtbusjeschauffeurs, terwijl ik vertrokken was met de NS. Vervang de directie van de NS of ProRail door die twee buurtbusjeschauffeur. En maak meneer Haantjes minister van Vervoer. Dan ja. Dan pas zal het goed komen met de NS. 1971. Jethro Tull, voor de column van Wim Daniels. Johnny Cash, die zong I Want Back Down. Je had ook nog het cabaret met Dolph Jansen en Esther Groenenberg. Die zong Winter. En dat was de column van Martijn Koningen. Die werd weer voorafgaan door Tom Waits met Downtown Train. Het leukste uit met Koppen van afgelopen zaterdag... kwam voorbij in De Nacht Klinkt Anders. Tot aan het nieuws. Kathleen Edwards. Change the sheets. En na het nieuws Carol King weer. Tot zo!